8 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In het hele land is er vandaag kans op smok door ozon. Die ontstaat als luchtvervuiling zich opstapelt bij veel zon en weinig wind. De luchtkwaliteit is vandaag waarschijnlijk slecht. Dat kan leiden tot luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid. En ook kunnen astmaklachten verergeren. Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi houdt zich zo goed als zeker schuil in Dubai. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie. De krant schrijft dat politie en justitie ervan overtuigd zijn... dat het net zich sluit rond de crimineel. Taghi en zijn rechterhand Said Razouki zijn de hoofdverdachten... in een groot liquidatieproces. In Leersum in Utrecht is vanochtend vroeg een plofkraak geweest... op een geldautomaat van de Rabobank. Even voor vier uur werden omwonenden opgeschrikt door een harde knal... De schade is groot, brokstukken liggen verspreid over de straat... en de politie zocht onder meer met een helikopter naar de daders... maar die zijn nog niet gevonden. In Utrecht is opnieuw een winkel beschoten aan de Amsterdamse straatweg. Omwonenden hoorden rond half vier pistoolschoten. Een aantal dagen geleden is in dezelfde straat ook al een pand beschoten. Volgens RTV Utrecht gaat het om dezelfde juwelier. eigenaren vonden maandag kogelgaten in het raam van hun zaak. Vanwege de verwachte drukte gaat het internationaal vuurwerkfestival Scheveningen dit jaar niet door. De organisatie en de gemeente Den Haag kunnen het niet eens worden over de veiligheidseisen. Het evenement was al verplaatst van de zomer naar september... maar is nu dus afgelast. Dit jaar zou de 40ste editie zijn. Zwolle is de goedkoopste stad om op een terras een rondje te geven, blijkt uit onderzoek. Twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé kosten in Zwolle 21,88 euro. Amsterdam is in het onderzoek veruit het duurst. Het rondje kost daar ruim 5 euro meer dan in Zwolle. Het weer, het wordt vandaag erg warm, met 32 graden op de Wadden...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 We kijken naar buiten en het wordt echt... Het is al helemaal blauw. We gaan nu even door met John Mayer, New Light. I can see you in a En katana, baby, tu t'aides ça. Oh, Jaja, y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta cata, Jaja. Hein, Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya, yeah, yeah, yeah.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 Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En la baby, tu dettes ça, d'après toi. Katana baby to the top. Oh Katana baby. Eh. Oh Katana baby to the top. baby. Eh. Oh Jaja. Oh Jaja. Oh Jaja. ZFM. En dat was Taja van Aja Kakumura of zoiets heel moois. Ja, dit is een nieuw ochtendprogramma bij ZFM. Dit is Summer Wake Up. Ik ben elke maandag, woensdag en vrijdagochtend. The world keeps on changing. The world keeps on changing. The world keeps on changing. Ja, er staat veel te gebeuren bij ZFM. Naast allerlei nieuwe programma's hebben we nieuwe mensen... en werken echt aan een nieuwe programmering. En tot die tijd zijn we eigenlijk wel heel erg benieuwd... wat u van onze programma's vindt. Dus hebt u commentaar, hebt u suggesties, wilt u meedoen...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 Girl, you gotta keep up with her boss move. King of the jungle, tycoon. Everybody faking that's a cartoon. We just wanna party with that in the war room. Do you want some? No, I don't, son. Try and watch me and follow. do you want money? I'm just trying to turn up, trying to work something. Shots said he did good, you wanna fucking furnace. have a good, have a good time met Ariana Grande. En als ik zeg Tokio, Denver, Rio, wat denk je dan? Wat heb jij het afgelopen weekend gedaan? Heb je afgelopen weekend ook Casa del Papa gekeken? Het laatste seizoen. Eigenlijk, ja, is het wel het laatste seizoen? We weten het allemaal niet. Maar dan ken je dit zeker. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. no te muevas de la ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Mamá. CTVEP. openingssong van La Casa del Papel... gevolgd door Liana de Havens, ook over Tokio. En dan gaan we zo meteen even echt 30 jaar terug. 1986, het eigenlijk een Nederlandse hit van vroeger. Maar nou, we gaan gewoon lekker de jaren 80 versie horen van Bananarama. Eh, lekkere bananorama uit de jaren 80. Dat waren nog tijden. Goed, het is nu 8 uur 37. Mocht je nou echt nog niet wakker zijn... Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. En dan gaan we je even, echt even wakker schudden met Katy Perry... en daarna Elina. Nou, als je dan nog niet wakker bent... Your game is tired, you should retire. Your bad as cute as an old coupon expired. And karma's not a liar, she keeps receipts. So keep calm, honey, I'ma stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth like Swish, swish, bish Another one in the basket Can't touch this Another one in the casket what, but they don't Katy know Perry. what is what. Whoa. They just know what is what, Young but money. they don't know what is what. Whoa. They just know what is what, but they don't know what is what. They just strut. <laughs> what Yo. the fuck? Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beef, just give me more checks life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish, swish, ah, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, ah, my haters is upset. Cause I make them they get much less. Don't be trying to double back, I already despise you. All that fake love you've shown couldn't even disguise you. Yo. When Nikki getting tan, mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a fan. The generous queen that kiss a fan. Ask about, I'ma be riding by. I'ma tell my big yeah, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart. They never thought the switch guard and take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock a queen, so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bitch. Another one in the basket. And another one, and another one. Can't touch this. relax, let me say hello. Take a chance, get out of order. Tonight is all we got, got. Tonight is all we. I'll give you what you need to say, so every boy says the ammo. Cause I know it's Zo, en als je dan nog niet wakker bent... Goed, we gaan iets totaal anders doen. En dat heeft ermee te maken dat ik vind dat we als lokale omroep... meer aandacht moeten hebben voor onze regionale artiesten. En dat betekent dat we nu een nummer gaan draaien van Wendy Moore. En ik noem haar de Song van de Week of de regio Song van de Week. En zij komt hier uit Zandvoort en ze heeft ook de clip hier in Zandvoort opgenomen. Is van echt hartstikke leuk en het heet So Over Fake Friends. know it all. Fake smiles dancing on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody. I'm so over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm just over fake friends. 'Cause if you are in need or you come running back to me, it all makes sense. It's feeling to me. Now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. I lose and I'm so over fake friends I don't forgive and forget no more I've been there before I've been there before didn't care so over fake friends, tired of the pretend. Didn't mean to offend, but I'm so over it. I'm so over it. Fake friends, tired of the pretend. Didn't mean to offend, but I'm just over fake friends. If you are in need, or you come running back to me, it only turns this feeling to me. Now that I can see you're just a loose end, I'm so over. fake friends Just a loose end I'm so over fake friends Just a loose end I'm so over fake friends Wendy Moore dat. dat komt gewoon uit Zandvoort. Geweldig, hè? En dat is echt mijn regio-song van de maand, week, misschien wel van het jaar. Door met Jamiroquai. Misschien iets te laat voor de 7 Days in June. Maar luister gewoon lekker. Shot. kwai hier bij de Summer Wake Up bij ZFM.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 Ja, hoe ging dat ook alweer? Uh, nee, ik weet het. Armin van Buren natuurlijk. Het is nu bijna eh, negen 9 uur en we gaan door met Summer Breeze tot 9 uur. En daarna komen we terug met het tweede uur van de Summer Wake Up.